Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Zwitserland moet meer doen tegen klimaatverandering. En als we dat niet doen, dan is het een schending van mensenrechten. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens besloten. Een groep van 2000 Zwitserse vrouwen spannen de rechtszaak aan. En ze noemen zichzelf de klimaatoma's, zegt mijn collega Judith van der Hulsbeek. En hun argument was, eh, wij merken heel veel van de gevolgen van, eh, van de, van de hittegolven... die eh, meer en meer zullen worden door klimaatverandering... En wij als eh, oudere vrouwen zijn ook degene die daar het eerste slachtoffer van worden. Wij hebben eerder gezondheidsschade en zullen ook eerder eh, daarvan de gevolgen merken. Dus onze eh, mensenrechten worden geschonden. En daar, daarmee is het Hof dus nu eens. Ja, en het land kan nu boetes krijgen als we niet beter hun best gaan doen. De president van Zwitserland zegt juist dat ze al goed op weg zijn. Koop nu, betaal later. Ja, het wordt steeds gewoner onder jongeren. Vorig jaar deden minderjarigen dat bijna 600.000 keer. De toezichthouder vindt het zorgwekkend en zegt dat bedrijven als Klarna en Riverty moeten ingrijpen. Als minderjarige is het al verboden om via die platform iets te kopen. Maar het omzeilen van de leeftijdscheck is nog steeds super eenvoudig. De overheid en experts zijn bang dat jongeren door al dat buy now, pay later makkelijk in de schulden belanden. Transavia moet een boete van 46.000 euro betalen voor het inzetten van stagiairs als volwaardige medewerkers. 60 stagiairs kregen geen salaris, maar deden wel hetzelfde werk als het cabinepersoneel. En hadden ook zelfs hetzelfde rooster. Maar dat mag niet. De vliegmaatschappij moet ze nu alsnog loon en ook toeslagen betalen, bovenop de boete. In totaal gaat het om een bedrag van 623.000 euro. En Boer zoekt vrouw, Meets, Tinder en Bumble. Ja, er is nu een speciale dating-app voor boeren. En die werd bedacht door Rink, hij komt uit Groningen. En hij legt uit waarom de normale apps voor hem en zijn vrienden niet werkten. Tinder is gewoon wat plat en wat algemeen. En agrimatching biedt veel meer en geeft inzicht in het platteland... En, en, is bedoeld voor die plattelandse mensen die niet per se elke dag door de stad lopen... en tientallen tot honderden mensen tegenkomen... En, en van allerlei leuke activiteiten buiten doen. En, en eigenlijk denk ik dat de plattelandse vibe gewoon anders is. zelf heeft Rink trouwens geen account aangemaakt... want sinds afgelopen zomer heeft hij een vriendin. Met weer dan nog veel bewolking, maar soms ook wat zon bij een graad of 12.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 myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.